De politie heeft info binnengekregen dat supporters van de Duitse club willen gaan knokken met fans van Go Ahead. Door het noodbevel mogen mensen in Deventer er niet uitzien als voetbalsupporter van Stuttgart of een andere Duitse bevriende club. Ook mag de politie preventief fouilleren. De Europa League wedstrijd begint vanavond om 9 uur. Strafrechtadvocaat Stijn Franke is overleden. Hij werd vooral bekend doordat hij hele grote zaken deed... zoals die van Willem Holleder en de moordenaar Pim Fortuyn, Volkert van der Graaf. Schrijver Miek Smilde schreef samen een boek met hem. Zij vertelt wat voor man die was. Stijn Franke was een eh, hele intelligente en hele empathische man... die liever zelf niet in de belangstelling stond... Eh, maar heel erg geloofde in eh, de strafrechtsadvocatuur en het belang daarvan. Stijn Franke was 58 jaar. De pro-Palestina-activisten die vorige maand het spoor van Amsterdam Centraal hebben bezet... krijgen een boete. Ze moeten 300 euro aftikken omdat ze volgens het OM voor gevaarlijke situaties hebben gezorgd... en de actie niet binnen het demonstratierecht valt. De rechter hoopt met de boete herhaling van dit soort acties te voorkomen. En we hebben een nieuwe aanvoerster. Dominique Jansen gaat de kar trekken bij de Oranje Leeuwinnen. Ze neemt de band over van Sherida Spitsen die vorige maand afscheid nam. De 30-jarige Jansen speelt al sinds 2014 bij het Nederlands elftal. En morgen spelen de Leeuwinnen weer een in land tegen Portugal. Het weer bewolkt wat regen en dat blijft vanavond en morgenochtend zo. Morgenmiddag droogt het in het midden en noorden wat op. In het zuiden blijft het nat bij een graad of negen.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 Vanaf 2027 moet het dan weer mogelijk zijn om bouwvergunningen te verlenen. Acht mannen hebben levenslang gekregen in Rusland voor een aanslag op de Krimbrug drie jaar geleden. De aanslag werd opgeëist door de Oekraïnse geheime dienst. De brug is strategisch belangrijk voor Rusland en liep grote schade op. Voetbalster Dominique Jansen is de nieuwe aanvoerder van het Nederlands elftal. Ze volgt Sherida Spitsen op, die vorige maand stopte. Het weer, vanavond is het bewolkt, maar meestal droog. Morgen iets zachter met 8 tot 10 graden. Dit is ZFM.